7 Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer komt vandaag bijeen om te praten over de affaire Commissie Stiekem. Dat is de commissie die toezicht houdt op de geheime diensten. Eén of meer fractievoorzitters hebben mogelijk vertrouwelijke informatie over belgegevens gelekt aan NRC Handelsblad. En dat is een ambtsmisdrijf. De Kamer moet nu beslissen wat er moet gebeuren, omdat het OM niet bevoegd is om de zaak verder te onderzoeken. Steeds meer afgewezen asielzoekers gaan op eigen initiatief terug naar hun moederland. Vier jaar geleden was dat 11 dit jaar 31 Ruim 8000 afgewezen asielzoekers zijn dit jaar Nederland uitgezet. En de helft daarvan is aantoonbaar vertrokken, soms zelfstandig, soms gedwongen. Van de overige 4000 is onbekend waar ze nu zijn. In Breda is gisteravond in of bij een auto een explosie geweest. Een persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Brabant heeft de man bij de explosie een arm en een been verloren. Bij Shell Moerdijk is gisteravond rond half elf brand uitgebroken in een compressorruimte. Daar stond smeerolie in brand. Het afvakkelen zorgde voor een rode gloed die tot 40 kilometer verderop nog te zien was. er waren ook knallen te horen. De vrouwen van FC Twente hebben in de achtste finales van de Champions League thuis met 0-1 verloren van FC Barcelona. In de goalsvesten zaten bijna 16.000 toeschouwers, een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland. Een return is volgende week in Spanje. En op een veiling in Genève heeft een blauwe diamant 45 miljoen euro opgebracht. Een record voor een edelsteen. De nieuwe eigenaar is een verzamelaar uit Hongkong. Gisteren werd in Genève ook al een roze diamant geveld. Die leverde bijna 27 miljoen euro op. Waarschijnlijk is de eigenaar dezelfde koper als die van de blauwe diamant. Het weer op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag vooral in het noorden en westen zon. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 11 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 13 kilometer na een ongeluk. A7 Horen richting Zaandam bij Purmerend Noord 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam. Na een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht.